Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Basisscholen en kinderopvangcentra kunnen niet een week eerder open, heeft het kabinet besloten omdat de coronacijfers echt niet goed gaan. Er liggen meer mensen in het ziekenhuis, 2828, dat zijn er ruim 100 meer. En de besmettingscijfers lopen ook vandaag weer op. Er werden 9719 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM. En daarom gaan de deuren van scholen op zijn vroegst op maandag 18 januari weer open, zegt minister Slop. Ik wil natuurlijk heel graag gewoon weer dat de scholen open kunnen. Eh, maar helaas is het gewoon niet mogelijk op dit moment als die besmettingscijfers zo hoog zijn. Een week ervoor kijken eens of het echt op 18 januari kan. De Tweede Kamer had gevraagd of scholen eerder open mochten, dat ze bang zijn voor een leerachterstand. Er is iemand ernstig gewond geraakt door een ontploffing met een zware vuurwerkbom in een flat in Alfa aan de Rijn. Deze verslaggever van Omroep West ziet de schade. Eigenlijk elk raam van dat pand eh, dat is gesprongen en het glas ligt eh, overal op straat. Het gaat om eh, de eerste etage. De eerste twee verdiepingen van de flat zijn ontruimd. Explosieve opruimers komen ander vuurwerk dat is gevonden nu opruimen. Er komt nog een brexit aan. De vader van de Britse premier Boris Johnson wil van zijn Britse nationaliteit af... en wil Fransman worden, zei hij op de Franse radio. Je suis Français je serait toujours européen. Zijn moeder is Frans, maar belangrijker nog, de 80-jarige Johnson is fel tegen het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Je hoorde hem net ook zeggen, ik blijf altijd Europeaan. En er stonden overal in het land vandaag files. Er stonden op heel veel plekken lange rijen voor gebakskramen en bakkerijen. Door corona moet je natuurlijk buiten op anderhalf meter wachten. Deze bollebakker in Hendrik Ido Ambacht keek zijn ogen vanochtend vroeg al uit. Het is echt drukker, ja, echt. Ja. Vijf uur stond er zeker een rij van 60 eh, meter, 50 meter. Ja. dat <laughs> is niet normaal. En we staan met z'n vieren tegelijk te verkopen. Ja, ik weet het echt niet meer. Maar deze mensen in Den Haag hebben het wel over voor een fijne avond met een warme vette hap. Net even lekkere dingetjes gehaald bij de bakker. Oliebolletje erbij, appelbiljet, dus het eh, moet lukken. Ik ga met eh, vier vriendinnen gaan we gewoon borrelen. En ze gaan koermetten, Geen vuurwerk, wel veel drank. Krijg je het weer nog. Vanavond klaart het nog een beetje op. Behalve in het zuidoosten, daar kan regen vallen. En het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Nieuwjaarsdag is droog, je ziet af en toe de zon en het wordt 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht.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 De basisscholen en kinderopvangcentra gaan niet eerder open. Dat heeft het kabinet besloten vanwege de hoge besmettingscijfers... en de toenemende druk op de zorg. Dat betekent dat ze in ieder geval dicht blijven tot maandag 18 januari. Voortaan kunnen ook kinderen onder de 12 worden getest bij klachten. Het Outbreak Management Team adviseerde dat aan het kabinet... en dat neemt het advies over. Een man in Alphen aan de Rijn is zwaar gewond geraakt toen illegaal zwaar vuurwerk ontploft in een appartement. De politie heeft een man van 35 jaar aangehouden als verdachte. En in de flat is ook meer explosief materiaal gevonden. Het weer bewolkt soms opklaringen en de temperatuur daalt straks tot rond het vriespunt. Rond de jaarwisseling is het vrijwel overal droog. In het noorden kan mist voorkomen en het gaat licht vriezen. body, but you won't replay. Caught in the memory when you touch my body and you say my name, giving me what I need. Get into what it is for you. Close your eyes just to gain it two. The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna give you. I wanna potion. You know what I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.